en een voorspoedige start. Dit is Finch met het NOS Journaal. Soyuz-raket met André Kuipers aan boord is even voor half vijf gekoppeld aan het ruimtestation ISS. Eergisteren werd hij samen met twee andere bemanningsleden gelanceerd. Er worden nu voorbereidingen getroffen voordat het luik wordt geopend. En dat is naar verwachting over een uur. Dan zweeft Kuipers samen met de twee anderen het ISS binnen. Kentekens die de politie met camera's automatisch vastlegt mogen maximaal vier weken worden bewaard. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten. Ook mag de registratie worden geraadpleegd als iemand wordt verdacht van een misdrijf. Er werden al eerder kentekengegevens vastgelegd, maar dat kan de politie op kritiek te staan van het College Bescherming Persoonsgegevens. De VS hoopt dat het werk van de waarnemers van de Arabische Liga in Syrië niet wordt gehinderd door de bloedige aanslagen van vanochtend. In de hoofdstad Damascus ontplofte kort elkaar twee zware autobommen, waarbij zeker 40 doden vielen. De waarnemers zijn in Syrië om schendingen van de mensenrechten te onderzoeken. De Arabische Liga wil dat het regime van Assad stopt met het neerslaan van de demonstraties. In de Tsjechische hoofdstad Praag is afscheid genomen van Václav Havel, de Tsjechische oud-president die zondag overleed. Tijdens de mis in de Sint-Vitus-kathedraal werd gesproken door onder meer de Amerikaanse diplomaat Madeleine Albright. En ook werd een brief voorgelezen van paus Benedictus. Havel was medeverantwoordelijk voor de val van het communisme in het toenmalige Tsjechoslowakije. Werknemers van Volkswagen in Duitsland krijgen na werktijd op hun BlackBerry geen interne e-mails meer. De autofabrikant heeft de maatregel genomen na klachten dat het onderscheid tussen werk en privéleven vervaagde. Volkswagen heeft de mailservers zo geprogrammeerd dat een half uur nadat iemands dienst erop zit geen mail meer wordt doorgestuurd. Die komen pas een half uur voordat de volgende werkdag begint. Dan het weer, soms wat motregen, langs de kust een stevige wind. Morgenmiddag overal droog en ook zon. Temperatuur ongeveer 8 graden. Kerstdagen verlopen bewolkt, maar wel droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knobbel en Venendaal.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 wacht Druk mijn peuk naar de er in de studio Steen klein beetje Yves van Laurent Zin en tekst, tape die track En dit alles doe ik in een half uur of zo Niemand in de game die doet wat ik doe Want ik doe niet wat zij doen, doe wat En de 16 Ineens willen niggas mijn naam op het rek zien Ze noemen de nigga je of je kent of je kent niet Ben vast betaald als je mij je tent ziet I made it get it all, yeah Ik laat eten voor niemand, nigga don't care Je bent niet meer in de mode, nigga Montclair Weer een nieuwe track van Jerry om te pompen, yeah, yeah Ik laat me be wat ik doe, te zeggen moet je Jason zien Omdat ik doe voor de cause misschien Omdat ik move als een boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossen zien Fuck dat, ik ben aan de linker, yeah En mijn stacks worden dikker dus ik ga los, yeah Chicks liggen maar, mm, godverdikke maar Willen maar, dikke maar Caucasian en cinema Dark skin, porno stars, yeah cinema Schrokken aan mijn mic, yeah zingende Pingen maar, zinnen van ik heb zin in ja Die shit is niet normaal, die shit is niet normaal, nee Die shit is heftig, trekken naar je hart ik doe het allemaal Ik wil wasted zijn, wasted zijn Feesten als een beest met een dirty tape erbij Hey, shorty feest met mij, Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal mm. The party squad The party squad party squad. The party squad. The party squad. The party squad. The party squad. Reverse. Ja, je hoorde Without You van Usher en natuurlijk David Ketta. En je hoorde ook nog de cashplaten van eh, Marco Bassato en Miss Montreal. Eh, we gaan nu luisteren naar James Morrison met I Want Let You Go. En eh, dat willen jullie natuurlijk ook niet. Dat snap ik ook wel. Hé Niels? Ja, vind ik wel. go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feel if this life was see it, no time to be costa nagra szafiera, costa nagra szafiera, costa, costa nagra szafiera, costa nagra szafiera, costa, costa nagra szafiera, costa nagra szafiera, costa, costa bossa bossa na shot speza bossa nana shot bossa bossa nana shot speza bossa nana shot bossa bossa na shot speza bossa na shot bossa bossa nana shot speza bossa nana shot bossa bossa nana shot speza bossa na shot bossa bossa na shot speza bossa nana shot bossa bossa original You're insecure, don't know what for You're turning heads when you walk through the door Don't need makeup way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground it ain't hard to tell clown Only thinking about themself alone Listen Mickey, now baby telling me how me sound the way them little boy, they will lose up Brown me alone I make you start to moan and groan Come here, girl, I'm strong like a stone girl you.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 En natuurlijk daarvoor ook... Uh, Org... Oh, nou, overnieuw. Daarvoor natuurlijk ook... One Direction met What Takes You Beautiful en... Dit is zo moeilijk uit te spreken voor mij. Nou, ori Original, sorry, Original Done van eh, Major Laser featuring the Party Squad. Ja, weet je, was dat nou zo moeilijk? Ja, nou, kan ik je wel uitleggen. Eén, ik ben doodmoe. Oké, okay, Omdat ik al, eh, ja, kijk, gisteren moest ik werken en toen moest ik vanmorgen al, of dat duurde tot half één of zo, was ik half één thuis. Eén uur slapen, bla bla bla. Eh, moest er om 7 uur uit en toen heb ik 7 keer het nummer Christmas Lights eh, moeten vertolken van 9 tot 1. Was heel leuk echt om te doen ook gewoon. Maar, um, ja, dus ik heb en, en een hele zachte stem en ik ben een beetje moe, dus ik haal dingen door elkaar. Oké. Die hebben al gedraaid, Jens. Wat? Nee. Ja. Zeker weten. Deze hebben we nog niet geluid. Ja, leuk hè. Dit is de Swedish House Mafia. En uh, Knife Party, we kent ze niet. Met... Antidote. Heerlijk nummer natuurlijk. Zo nog wat leuk nieuws, eh, denk ik, zomaar.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 ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd dol van de jou en de lucht in blauw. Ja, jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou bent de lucht in blauw.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 Het was Guus is met Gers Bedoel met Nergens Onder Jou. voor Beyoncé met Best Thing I Never Had. Ja, House Mafia met Knife Party en Antidote. Antidote. En Jean-Paul met Got, to Love You. love you. Ja, Got to Love You. Got to Love You. Got... Dat blijft toch wel echt een... Eh, een, een eh, hoorde ik laatst bij Miljoen echt een, oor, een oorworm. Een oorworm? Je moet een, een, dat een oorworm. Oké, okay, nou. iemand die in de boeken zit noemt een boekenworm iemand die... Eh, Graag luisteren naar één muziek. Nee, nee, nee. Dan een oorworm. Nee, eh, muziek wat blijft zitten tussen je oren, zeg maar. Dat noem je een oorworm. een Dus, eh, zo noem je dat. Ehm, net was het wel leuk, groot nieuws. Uh, Sergio Request dat al 3,5 miljoen euro heb opgehaald. Oh, ja. Dat is echt best wel veel. zeker omdat het nog niet ah, is afgelopen. Ja. En je hebt ook een Belgische versie, hè, natuurlijk. Een? Een Belgische versie. Nou, vertel. Nou, dat gaat nu... Het eh, is de laatste keer. Die hebben een rondtoerend glazen huis. Oftewel, het glazen huis, dat staat... Niet vast. Niet vast, nee. Dat staat wielen. Nee, dat staat echt op wielen. Nee, dat, staat, eh, dat gaat drie steden langs. De laatste keer is dat ze, eh, zij dat organiseren daar. Ja. En uh, ja, dat vinden ze gewoon leuk daar waarschijnlijk. Maar... Uh, dat, het, daar hebben al ruim, ruim voldoende geld ook al opgehaald. Vandaag de laatste dag voor hun. Um, Oké. En morgen natuurlijk hier in, in Leiden, vlakbij, is de laatste dag. Ja. En eh. Uh, wat, wat dat betreft, uh, ik heb wel heel, eh, een heel goed gevoel erover. weet jij? Ja, ik denk het ook wel. Ik denk wel dat we dit jaar... Vorig jaar was het 7,9 miljoen. Ik heb het zomaar het gevoel dat het zomaar dit jaar naar uh, de 10 miljoen kan gaan. Nou, laat het hopen. We gaan nu luisteren naar uh, Pitbull met Rain Over Me.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 and Goes mad for a couple grams And she don't wanna go outside tonight Cause in a pipe she'll fly to the motherland And sell love to another man It's too cold outside Angels fly Oh, rivers, gloves, rain, cold.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 We zijn er volgende week gewoon om uh, eh, 30 december. Een dag voor oud en nieuw natuurlijk. En dan met de lijst der lijsten, namelijk die van 2011. En dat zullen we dan laten horen in ons radioprogramma. Dus dan heb je twee lijsten achter elkaar, de Euro Breakdown en natuurlijk die van ons. En in die lijst eh, kun je nog steeds eh, een nummer aandragen. Dat kan via Facebook. moet je even mijn naam typen. Ik heet Karim. En ehm, ja, dan kun je een nummer opgeven. En eh, kijken wij of wij die in die lijst draaien. Wij wensen jullie nog een hele fijne kerst. En graag tot na kerst. En niet te veel eten. Hè. ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.